Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Verkeer in bijna het hele land moet rekening houden met plaatselijke gladheid door sneeuw, waarschuwt het KNMI. Eerder was al code geel afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Inmiddels geldt dat ook voor Noord- en Zuid-Holland, Brabant en Limburg. In het Drentse Kleindijk schoot een auto van de weg op de N34 door sneeuwval. Op de N7 bij Groningen botste een auto door de gladheid tegen de vangrail. En op de N11 bij Alfa aan de Rijn is een vrachtwagen geschaard. De Verenigde Staten hebben dinsdag zo'n 24,5 ton aan voedsel en medische hulp via de lucht naar een humanitair logistiek knooppunt in Egypte gebracht. Dat meldt het Witte Huis. De hulp is bedoeld voor burgers in Gaza. De zending is volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan de eerste van drie geplande leveringen in de komende dagen. De Dreamstation 2 slaapapneuapparaten van Philips kunnen brandrook en brandwonden veroorzaken. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse toezichthouder FDA. Tussen augustus en midden november zouden 270 meldingen zijn gedaan van dergelijke problemen. Het gaat om een ander type slaapapneuapparaat dan dat waarvan er miljoenen werden teruggeroepen. Patiënten en zorgverleners die werken met de Dreamstation wordt aangeraden de machines goed te controleren op ongewone geuren. Politieke partijen worstelen met de aanwezigheid van PVV-leider Wilders... bij een bewonersbijeenkomst over asielopvang in Kijkduin in Den Haag gisteravond. BBB-leider Van der Plas zou het persoonlijk niet doen... en wil dat partijen zich richten op de verkenning. NSC-leider Pieter Omtzigt noemt het bezoek bijzonder... al vindt hij ook dat Wilders vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Het weer. Vannacht trekken er vanuit het westen winterse buien over het land.